Die werken niet altijd goed samen en daardoor is er een versnipperd beeld van de veiligheidsrisico's. In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ongeveer 20.000 van hen hebben acute zorg nodig. Vorige week kwam de Raad al met een kritisch rapport over de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt ook nu dat artsen, GGZ, dagbesteding en verslavingszorg beter moeten samenwerken. Ajax speelt de tweede halve finale wedstrijd tegen Tottenham Hotspur niet op 7, maar op 8 mei. Dat is goed nieuws voor Ajax, dat op 5 mei nog de bekerfinale speelt tegen Willem II. Op 30 april is de eerste halve finale, dat is een uitwedstrijd. Twee dagen ervoor speelt Ajax nog thuis tegen de Graafschap. De KNVB overweegt de hele speelronde een week op te schuiven... om de Amsterdammers meer rust te geven... en wil dat vandaag met de clubs in de eredivisie bespreken. Aan de oostkant van Rusland is een ijsbeer aan land gekomen die daar helemaal niet thuis hoort. Waarschijnlijk had hij op een losgeraakte ijsschots een reis gemaakt van zo'n 700 kilometer. Greenpeace denkt dat dat het gevolg is van de opwarming van de aarde. De ijsbeer kwam aan land op het Russische schiereiland Kamchatka. Hij was ernstig verzwakt. Dorpsbewoners hebben hem met vis weer op de been geholpen. Door de brexit is de overslag in de Rotterdamse haven de laatste tijd flink gestegen. Volgens het havenbedrijf wilden bedrijven tekorten voorkomen en legden ze vooral in maart grote voorraden aan. De Rotterdamse haven profiteerde daarvan. Dan is weer nog. Veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen veel zon, minder wind en nog wat warmer.